Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ochtendspits was vandaag opvallend minder druk, zegt de ANWB. Normaal staat er in deze periode op dinsdag om kwart voor negen... zo'n 350 kilometer file. Vanmorgen was het 120 kilometer. De ANWB denkt dat veel mensen hebben gekeken naar de weersomstandigheden... en thuis zijn gaan werken. Op steeds meer plaatsen sneeuwt het. Of de rustige ochtendspits betekent dat de avondspits ook rustig zal verlopen... is niet te zeggen. Nederland gaat zich nadrukkelijker bemoeien met het bestuur en de overheidsfinanciën op Curaçao. Dat blijkt uit het convenant dat premier Rutte op het eiland heeft gesloten met premier Ruggenaat. Nederland stuurt een afgevaardigde die zich gaat bezighouden met het verbeteren van het bestuur en de economie. Curaçao heeft al jaren geen economische groei... en er zijn problemen met onder meer het innen van belastingen. Formeel kan Nederland niet ingrijpen... omdat Curaçao binnen het Koninkrijk een autonoom land is. In Spijkenisse zijn twee jongens van 14 en 16 aangehouden... die een leeftijdgenoot hadden mishandeld. Op filmpjes op internet is te zien hoe ze hun slachtoffers slaan en schoppen... ook als die op de grond ligt. De verdachten hebben zichzelf gemeld. De politie in Spijkenisse is nog op zoek naar andere jongeren... die bij de mishandeling betrokken waren. Kaartenmaker TomTom Tom heeft een bedrijfsonderdeel verkocht... aan bandenmaker Bridgestone uit Japan voor ruim 900 miljoen euro. Het is de divisie waarmee bedrijven hun wagenpark op afstand in de gaten kunnen houden. TomTom Tom zocht sinds september een koper voor het bedrijfsonderdeel. Dan nog het weer. Van het zuidwesten uit sneeuw. Pas in de namiddag valt er ook sneeuw in het uiterste oosten. Op de meeste plaatsen valt 2 tot 4 centimeter. De temperatuur ligt rond het vriespunt... en er waait een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen bewolkt, een winterse bui en dan is het iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de 10 vertraging richting Koenplein vanaf Amstel. Een ongeluk bij Amsterdam-Geuzenveld. Een half uur vertraging nu vanaf Amsterdam-Buitenveldert.